Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij een synagoge in het Deense Kopenhagen is geschoten. Dat meldt de Deense politie. Er zijn drie gewonden. Eén persoon is geraakt in het hoofd. De andere twee zijn agenten. Zij zijn geraakt in arm en been. De schutter is volgens de politie een man. Hij zou te voet zijn gevlucht. Een groot metro- en treinstation in de buurt is ontruimd. De Deense autoriteiten kunnen nog niet zeggen of er een verband is tussen de dodelijke schietpartij in een café gistermiddag in Kopenhagen en dit incident bij een synagoge in het centrum van de stad. In Oekraïne is om 11 uur de wapenstilstand ingegaan tussen het leger en pro-Russische rebellen. Rond dat tijdstip zou het inderdaad rustig zijn geworden in Oost-Oekraïne. Het is onduidelijk of het bestand op dit moment wordt nageleefd. In de uren voor het bestand werd er nog hevig gevochten, onder meer rond Donetsk. De Oekraïense president Poroshenko heeft aangekondigd de staat van beleg in te voeren als de wapenstilstand wordt geschonden. Daarbij worden allerlei bevoegdheden overgedragen aan het leger. In Amsterdam is de Herengracht deels afgesloten voor auto's. Taxichauffeurs waren van plan om bij de ambtswoning van burgemeester Van der Laan te demonstreren tegen Uberpop, een nieuwe taxidienst. Agenten staan voor de deur van de woning van de burgemeester. De plannen voor de demonstratie waren uitgelekt, waardoor taxichauffeurs besloten niet naar de Herengracht te gaan. Thijs van den Meeberg heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij werd zowel door de jury als door het publiek als winnaar aangewezen. Van den Meeberg nam het in de finale van het festival voor jonge cabaretiers op tegen Tim Hartog en Nabil Aoulat Ayat. De finalisten gaan de komende maanden langs Nederlandse theaters. Het was de 37e editie van het Leids Cabaret Festival. Eerdere winnaars zijn onder meer Erik van Muiswinkel en Anne Sanne Wallis de Vries. Het weer vannacht opklaringen en lichte vorst. Af en toe wat regen. Afkomende dag veel zon. In het zuiden kans op regen. Het wordt ongeveer 7 graden.